Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Lachgas wordt pas volgend jaar verboden. Eigenlijk zou je vanaf begin dit jaar al geen ballonnetjes meer mogen kopen. Dat werd opgeschoven naar de zomer, maar ook die deadline wordt niet gehaald, schrijft het AD. Als de Tweede Kamer groen licht geeft, wordt het nu op zijn vroegst 1 januari 2023. Artsen maken zich zorgen, want zij zien jonge mensen met gezondheidsproblemen door lachgas... zoals hartinfarcten en longembolieën. Ook gebeuren er verkeersongelukken doordat bestuurders een ballonnetje hebben gebruikt. Minstens drie hotels in Qatar hebben homostellen geweigerd. Een Franse sportkrant schrijft dat in aanloop naar het WK voetbal. Bij een paar andere hotels waren homo's wel welkom, maar moesten ze hun seksualiteit geheim houden. In Qatar is homoseksualiteit illegaal, maar voetbalbond FIFA had beloofd dat homostellen gewoon welkom waren tijdens het WK. Op Mallorca is een Nederlandse toerist omgekomen na een sprong van een 25 meter hoge klif. Volgens een plaatselijke krant was de man met zijn vrouw en zoontje naar een eiland gevaren. Hij zocht het hoogste punt op, nam een sprong en landde op de rotsen in zee. Zijn vriendin stond het even verderop te filmen. In Den bos werden gisteren de beste voetballers uit de eerste divisie in het zonnetje gezet. Het seizoen zit erop en dus werden er prijzen uitgedeeld voor de beste spelers en trainers. En niet door zomaar iemand. Bondscoach Louis van Gaal deed de uitreiking. En de Belge Bakayoko kreeg de prijs voor grootste talent. Met de uitreiking helemaal op zo van Gaals. Talent van het jaar is Johan Bakayoko. Bakayoko. Maar dat jij in Nederland gekozen bent. Ja, ik feliciteer je ermee, want het is eh, toch het buitenland. En daar ben je het grootste en beste talent. Van harte gefeliciteerd. Het weer droog en behoorlijk zonnig. Het wordt een graad of 19. Morgen een paar graden warmer.